Een ogenblik de stilte en een wereld vol lawaai. Een ogenblikje rust om je heen. Ergens in een hoekje waar je net jezelf kan gaan. Alleen met de gedachten heel alleen. Een ogenblikje stilte waarin alles geweld verschoont. Waarin je even tot jezelf komt. Naar zo'n moment verlangt men steeds, al is men nog zo saai. Een ogenblikje stilte, een ogenblikje rust, een ogenblikje vrede in een wereld vol lawaai. waarin je even tot jezelf komt. Naar zo'n moment verlangt men steeds, al is men nog zo klaar. Een ogenblikje stilte, een ogenblikje rust, een ogenblikje vrede in een wereld vol lawaai. Een